7 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Nederlandse F-16's die worden ingezet tegen IS in Irak... gaan komende week hun eerste bombardementen uitvoeren. Dat zegt commodore Eigelsheim, die verantwoordelijk is voor de inzet. Gisteren werd er voor het eerst gevlogen boven Irak... zonder dat de wapens werden gebruikt. Volgens Eigelsheim waren de vluchten bedoeld als test... om te kijken of alle procedures naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Een Belgische F-16 heeft gisteren al wel een aanval uitgevoerd. Betogers in Hongkong weigeren nog steeds om te vertrekken van de straat waar de belangrijkste overheidsgebouwen staan. Wel hebben ze ambtenaren de mogelijkheid gegeven om lopend naar hun werk te gaan. Topbestuurder Leung had de demonstranten tot vandaag de tijd gegeven om te vertrekken. Hij liet kort voor 9 uur lokale tijd weten dat hij elders gaat overleggen met het stadsbestuur. In Brazilië heeft zittend president Dilma Rousseff de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Maar ze heeft geen absolute meerderheid. Ze haalde zo'n 41 procent. De centrumrechtse oppositieleider Neves werd tweede met 35 procent. Rousseff en Neves nemen het tegen elkaar op in de tweede ronde op 26 oktober. De socialistische Marina Silva werd tegen de verwachting in derde. Ze leek een serieuze bedreiging voor Rousseff. In de Indische Oceaan wordt opnieuw gezocht naar het Maleisische toestel dat in maart van de radar verdween. Drie schepen gaan er zoeken, een ervan is inmiddels aangekomen. De zoektocht heeft maanden stilgelegen. De bodem van de oceaan is in die tijd in kaart gebracht door het Nederlandse bedrijf Fugro. Voor de zoekactie is maximaal een jaar uitgetrokken. De man die gisteren in Dordrecht werd opgenomen omdat hij mogelijk ebola had, blijft voorlopig in isolatie. Uit testen bleek dat hij malaria heeft en waarschijnlijk geen ebola, maar het ziekenhuis wil geen risico nemen. De man had hoge koorts en was onlangs in Sierra Leone geweest. Hij meldde zich zaterdagavond bij een huisartsenpost. Dan nog het weer. In het noordoosten eerst nog kans op mist. Overdag veel wolken en plaatselijk valt een enkele bui. Met aan zee een vrij krachtige zuidoostenwind. Het wordt een graad of 17. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat 2 kilometer file bij de afrit Weide-Wormer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velsen 2. A15 naar Europoort bij knooppunt Benelux 2. En de N57 richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 5 kilometer.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 Imagine you the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truth and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year country and they knew we are gonna start this year.